Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Op de A12 bij Zevenhuizen zijn bij een ernstig ongeluk zes mensen gewond geraakt. Het ongeluk ontstond volgens de AWB doordat een vrachtwagen door de middenberm reed. De vrachtwagen botste daarna tegen enkele auto's. De zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A12 is bij Zevenhuizen in beide richtingen afgesloten... en de verwachting is dat het nog wel een paar uur zal duren. Tegen de man die vorig jaar in Rijswijk een fietser doodreed is negen maanden cel geëist. Ook wil het OM dat zijn rijbewijs vier jaar wordt ingetrokken. Volgens de officier van justitie hield de 20-jarige verdachte een straatrace samen met een vriend. Uit spooronderzoek is gebleken dat de man 93 km per uur reed, maar 50 is toegestaan. Tegen de vriend die doorreed na het ongeval is zeven maanden cel geëist en ook vier jaar rijontzegging. De man die bij de Nationale Dodenherdenking morgen op de Dam een lawaai-demonstratie wilde houden, heeft zijn plan iets aangepast. Hij wil een paar minuten voor acht uur het geluid van een luchtalarm laten klinken, zegt hij tegen de rechter. Die beslist vandaag of hij toestemming krijgt voor de actie. De man wil dat ook de slachtoffers worden herdacht die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zijn gevallen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar een politieman uit Maastricht... die boetes zelf inde en het geld vervolgens in eigen zak stak. De man hield vorig jaar zo'n 15 Belgische automobilisten aan... na verkeersovertreding en liet ze na het uitschrijven van een bon contant betalen. De hoogste boete die hij uitschreef bedroeg 260 euro. De OM onderzoekt of er nog meer automobilisten de dupe zijn geworden. De politie kwam de agent op het spoor nadat een van de automobilisten een klacht indiende... omdat hij het niet eens was met de bekeuring. Het weer tot besluit, het is droog en op veel plaatsen zonnig. Het is 13 tot 16 graden.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 but a big hole in his world. Mm. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you see me on the news and you'll come running to the corner. Cause you know it's just wrong.